Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De hoogste politiebaas vindt dat het kabinet duidelijker moet zijn over de coronaregels. Korpschef Henk van Essen merkt in Buitenhof op dat partijen allemaal verschillende dingen roepen over corona... en dat zorgt voor onrust in de maatschappij. Toen eh, we de verkiezingen hadden gehad en de nieuwe maatregelen voor de komende drie weken moesten worden vastgesteld... werd door de ene partij gezegd, ik wil gelijk van de avondklok af. Deze is toch weer doorgezet en dat soort boodschappen helpt niet. Eenduidigheid, een consistente boodschap is denk ik van belang voor de samenleving. Maar ook voor de politieagenten zelf, want zij moeten de regels handhaven. Bij de Miraskerk in Krimpen aan den IJssel is een kerkganger opgepakt nadat hij een journalist van Omroep Rijnmond had getrapt. Die kwam verslag doen over honderden mensen die naar de kerkdienst gingen, ondanks de dringende oproep van de gemeente om diensten digitaal te houden vanwege corona. Ik vind het walgelijk. Wat vindt u walgelijk? Zoveel mensen in die kerk. En die staan morgen bij ons in onze nek te hijgen bij de supermarkt. Bij de Sionkerk op Urk werd een verslaggever en cameraman van Omroep Poont aangevallen. Minister Grapperhaus vindt het onacceptabel. Niet alleen journalisten, ook viroloog Mark van Rans, zeg maar de Belgische Jaap van Dissel, wordt bedreigd. Vorige week of deze week, dan was er nog iemand die 1000 dollar uitloofde voor, eh, voor eh, wanneer iemand mij zou in elkaar slaan. En dan krijg je zulke vergelijkingen met Hitler en Mengele. Dat, eh, daar word je niet vrolijk van. Hij zegt dat hij politiebescherming krijgt en dat hij vooral kwaad wordt van de berichten, maar niet bang. Niet een nieuwe game of sneakers, maar een wasstraat cadeau krijgen. Het overkwam Aiden van 13 uit Pekela in Groningen. Ja, daar sta je op en dan kwam je naar beneden en dan kwam je vader naartoe. Je, je hebt een wasstraat voor je verjaardag gekregen. Het was een idee van Aidens opa. De wasstraat was niet meer operationeel en werd alleen privé gebruikt. Maar andere mensen wilden ook zo graag hun auto komen wassen... dat opa uit ging zoeken hoe de wasstraat toch weer open kon. En dus kwam hij uit bij zijn kleinzoon. Weet je, op een knopje is druk ja. en alles Laat gedaan. Later groot heb ik er nog wel drie bij laten bouwen. Aiden wordt op de achtergrond nog wel door opa begeleid. Het weer nog. In het noorden nog wat regen. Op de meeste plaatsen droog en wat zon af en toe. Het waait aardig. Het is 10 tot 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar...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 He was down for his brother, respectful to his mother, a good boy. But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make with his father's nine and a broken fuse. Then see you walk through that classroom door. He's all over primetime news. Mary's got the same size hands as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints that meant Chinese theater show. to the camera, said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away.